Mark met het NOS-journaal. Er gaan snellere treinen rijden tussen Noord-Nederland en de Randstad, heeft de NS besloten. De treinen die straks met 200 km per uur over de hoge snelheidslijn van Breda naar Amsterdam gaan... moeten vanaf 2023 doorrijden naar Groningen en Leeuwarden. De tijdswinst is voorlopig maar een paar minuten, omdat het spoor naar het noorden de hoogste snelheden nog niet aan kan. De Tweede Kamer is verbijsterd dat Marokko en Nederland nog geen gesprek hebben gehad over het terugnemen van asielzoekers. Kamerleden van onder meer SP en GroenLinks willen snel opheldering daarover van minister Blok. Staatssecretaris Broekers zei in de Kamer dat ze in Marokko op bezoek wilde... maar dat het ministerie van Buitenlandse Zaken haar had laten weten... dat ze daar niet de juiste mensen zou spreken. Ze kon de Kamer niet uitleggen waarom dat zo is. Veel Marokkanen die in Nederland asiel aanvragen krijgen geen verblijfsvergunning. Marokko neemt de afgewezen asielzoekers nauwelijks terug... en daarover wil de staatssecretaris in gesprek. Minister Slop wil een bemiddelaar bij de vastgelopen CAO-onderhandelingen voor het basisonderwijs. De onderhandelingen werden gisteravond afgebroken. De werkgevers hadden 3% loonsverhoging aangeboden, maar de onderwijsbonden willen 5%. Slop zegt dat hij met het oog op de personeelstekorten in het basisonderwijs hoopt dat bonden en werkgevers snel weer om de tafel gaan. Het oudste stripboek van uitgeverij Marvel is geveld voor ruim 1,1 miljoen euro. Het stripboek komt uit 1939, toen Marvel nog Timely heette... en gaat over superhelden als de Toorts en Prins Namor de Onderzeeman... die nog steeds bestaan. Op de veiling in de Amerikaanse stad Dallas werd ook een omslag van een Batman-stripboek verkocht...